De Nederlandse Antillen bestaan niet meer. Om 6 uur Nederlandse tijd zijn de eilanden Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen geworden. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn nu bijzondere gemeenten van Nederland. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima woonden op Curaçao de allerlaatste statenvergadering van de Antillen bij. Ze waren ook aanwezig bij het strijken van de Antilliaanse vlag. Daarna werd met vuurwerk het einde van de Antillen gevierd. Tilburgse taxichauffeurs hebben in het centrum een uur lang een plein met hekken geblokkeerd. De actie was een protest tegen het geweld tegen taxichauffeurs. Directe aanleiding was de dood van een man gisteren in Kaatsheuvel. Hij werd in de buurt van een verlaten taxi gevonden. Vermoedelijk ging het om de chauffeur, maar dat is niet door de politie bevestigd. In Noord-Korea is een grote militaire parade gehouden. Die werd bijgewoond door de huidige leider Kim Jong-il en zijn zoon Kim Jong-un, die hem waarschijnlijk gaat opvolgen. Met de parade werd gevierd dat de communistische partij 65 jaar aan de macht is. Noord-Korea heeft voor de viering westerse journalisten toegelaten. Het land houdt normaal gesproken de grenzen dicht voor journalisten. Argentinië heeft bij Groot-Brittannië geprotesteerd tegen de plannen voor een militaire oefening op de Falklandeilanden. De Argentijnse regering noemt de oefening een onaanvaardbare provocatie. De Falklandeilanden staan onder Brits bestuur, maar Buenos Aires beschouwt de archipel als Argentijns grondgebied. In 1982 leidde een Argentijnse invasie van de eilanden tot een oorlog tussen beide landen. De 33 Chileense mijnwerkers die al sinds begin augustus vastzitten onder de grond... kunnen waarschijnlijk vanaf woensdag naar